Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het CBS heeft voor het eerst een officiële schatting gemaakt... van het aantal LHBTIQ-plussers in ons land. Ze denken dat het er ongeveer 2,7 miljoen zijn. Dat is bijna 1 op de 5 mensen van 15 jaar of ouder. Het grootste gedeelte van die groep geeft aan dat ze biseksueel zijn... en er zijn ook veel homoseksuele mannen en vrouwen bij. Een kleiner deel geeft aan een aseksuele of andere oriëntatie te hebben... of weet het niet. Inwoners van Florida checken wat er nog over is van hun huizen en spullen na orkaan Milton. Die kwam gisteren aan land. Het werd niet zo erg als van tevoren werd gedacht. Maar als je huis weg is, dan denk je daar natuurlijk anders over. This is home and it's gone. Home is gone. So home ain't home no more. So yeah, I'm very emotional. Er zijn tot nu toe 15 doden geteld, maar dat aantal kan nog oplopen. Miljoenen mensen zitten zonder stroom en er is dus heel veel schade. In Brussel zijn gisteravond 41 Nederlanders aangekomen uit Libanon. Ze konden mee op een vlucht die was geregeld door België. Vier andere Nederlanders zaten aan boord van een Australisch toestel naar Cyprus. Het ministerie van Buitenlandse Zaken probeert nog ruim 100 Nederlanders weg te krijgen uit Libanon. Die willen daar weg vanwege de Israëlische aanvallen van de laatste tijd. Een groep toeristen in Colorado heeft urenlang vastgezeten onder de grond. Tijdens een tripje naar een oude goudmijn ging er iets mis. Een lift bleef steken op 150 meter diepte. De toeristen zaten nog dieper in de mijn en konden dus niet meer naar boven worden gehaald, zegt de sheriff. What I know right now is that they are safe at that 1000 foot level. Um, they honestly don't know that we've had an issue other than there's a problem with the elevator. So that's what we're waiting to do is make sure that we can bring them up safely at this time. Na zeven uur konden twaalf mensen weer naar boven worden gehaald. Een van de toeristen is overleden. Wat er is gebeurd is niet duidelijk. En het weer nog. In het noorden zijn er vanochtend nog wat buitjes. Later trekken die weg en wordt het overal droog. Er zijn dan ook opklaringen met behoorlijk wat zon. En het wordt 12 tot max 14 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een ongeluk rijdt het langzamer op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam.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 Het blijkt uit de uitspraken in zeker acht zaken waarin de rechter een streep zette door de kosten omdat de verzekeraars daar te onduidelijk over waren. 41 Nederlanders zijn uit Libanon teruggekomen met een Belgische repatriëringsvlucht. Het ministerie van Buitenlandse Zaken probeert nog ruim 100 Nederlanders mee te krijgen uit Libanon. In Terneuzen gaat vandaag de nieuwe sluis open. De bouw duurde zeven jaar. De sluis moet de haven van Gent bereikbaarder maken voor grote schepen. Het weer. In het noorden enkele buien. In het zuiden droog met opklaringen. Later overal droog met wat zon.